zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op uitblinker.nl. Mark van den Hoek. Langstraat FM. En jawel hoor, het is weer weekend. Het is weer zaterdagavond. drie over vijf precies. Tot 7 uur kun je weer genieten van de beste funk, disco en soul. Dit is Langstraat FM Funk Night. 1982. De opener van Langs en Funk Night. Nog met dank aan Nigel Pelders. Voor zijn show tussen 3 en 5 op de zaterdagmiddag. En ook bedankt voor de show die hij vorige week voor me wilde doen met RKC. Zoals gezegd, langs hadden we Funk Night en dit is Tyron Brunsons Souvenir. your thing. bekendste eh, van die LP is wel You've Got The Power. Maxi die we hier ook vaker draaien. En dit is Unto Me uit de playlist. Dit is Prime Time. I And you said me. So baby let me hold 42, Superior Movement, Carol Chinette, Controllers, copper, Woody met souvenir en Sunlight Square uit de playlist. Langs hadden we Funk Night, 3 voor half 6. Dit is Brian Lauren, Complications. And I don't think that we should blow. So please, just tell me, love, what you think is going on. Cause all these complications, girl, got to change. So tell schone True Believers. 83. Langs hadden we een funk night. Zes en een Over half zes. En dit is Superior Movement. dit zijn de controllers. over terug te vinden van deze van Kapper. Take it to the top, net of ze het nooit hebben gemaakt. Maar het is er gelukkig wel. Kapper was er dus. Het is een souvenir. Houdini. Nasty Lady. Komt uit 1984. 9 voor 6 precies. Excuse me. Excuse me. Can I tell you a story about this lady that I once met in the underground discotheque? You see, I only knew this lady for one night. But what she did to me will stay with me for the rest of my life. No matter what I do, it stays on my mind sticks with me time after time. So if you ever want someone that's gonna drive you crazy, I think you better try to find the nasty lady. You see, it took a lot to please her. So when she told me I was good, you know what? I believed Nasty lady, nasty you So any y'all see the before I do one more thing? Do me a favor. I want you to give her this ah! I came here for some loving and kissing. de jongens van Woody, Nasty Lady. Souvenir 1984 was dat. En dit komt uit de playlist Sunlight Square. En de cover van The Temptations. Papa was een Rolling Stone. Een Temptation nummer, zo moet ik het zeggen eigenlijk. We gaan het nieuws van 6 uur en na het nieuws zijn we weer terug met deel 2. Van langs hadden we een Funk Night aflevering 157 alweer op deze 16 januari 2021. Geniet nog even van deze en dadelijk zijn we weer terug. We beginnen we met Sherelle en Pick Me Up. Tot zo. It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. Well, well. my daddy died. I never had a chance to see him, but never heard nothing bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. hop hop doing some storefront preaching, talking about saving souls. Dealing in dust, dealing in the name of the Lord. Yeah. Hey mama, folks say Papa never was much on thinking. Spent much of his time kissing women and drinking. Mama, I'm depending on you. Tell me, tell me the truth. love. Papa was a lonely soul. mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Duitsland zijn tot nu toe iets meer dan 1 miljoen mensen ingeënt met het coronavaccin, waarvan bijna 80.000 in de afgelopen 24 uur. In totaal wonen er 83 miljoen mensen. Het aantal bekende besmettingen is ruim 2 miljoen sinds het begin van de uitbraak. De afgelopen dag kwamen er bijna 19.000 nieuwe gevallen bij. Het aantal coronadoden steeg met 980. Bondskanselier Merkel praat begin volgende week met de deelstaten over onder andere het invoeren van een avondklok. Op de Filipijnen zijn zeven militairen om het leven gekomen bij een helikoptercrash. Het ongeluk gebeurde toen de heli over bergachtig gebied vloog en motorproblemen kreeg. De piloot van het toestel probeerde nog een noodlanding te maken, maar dat mislukte. Alle inzittenden zijn overleden. Het leger stuurt reddingswerkers om de lichamen te bergen. De helikopter was met voorraden onderweg naar een legerbasis 800 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manila. In de ziekenhuizen kwamen het afgelopen etmaal 212 nieuwe coronapatiënten binnen, vijf minder dan gisteren. Op de IC's waren dat er 35, 11 meer dan de dag ervoor. In totaal is het aantal COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen afgenomen tot 2365. Het aantal nieuwe besmettingen is vandaag gestegen met 5340, ruim 720 minder dan gisteren. De SGP houdt wat lijsttrekker Kees van der Staaij betreft samenwerking met Forum voor Democratie en andere populistische partijen nadrukkelijk open. De fractievoorzitter in de Kamer reageert daarmee op uitspraken van de nieuwe partijvoorzitter Dick van Meeuwen. Die zegt in een interview met het Nederlands Dagblad dat de ChristenUnie eerste keuze is voor samenwerking, gevolgd door het CDA. Populistische partijen staan wat hem betreft een flink stuk verder van de SGP af. En dan nog het weer. In het oosten van het land nog sneeuwval die tot middernacht aanhoudt. In het westen droger, waarbij het afkoelt naar 0 tot min 2 graden. Morgen regen met in het oosten eerst sneeuw of ijzel bij maxima tussen de plus 2 en 7 graden. Tot zover het radio nieuws. He fine. But I can change my for man. And if he wants me, he must make the first move. Move, move. 1982 hier bij langs hadden een Funk Night. Dadelijk hoor je naar nou de Death Band, CL, Blast, Gwyn Madonna, Tom Brown, Randy Hall, Shanice Wilson, Terry Genghis met een souvenir en Clear, wall to wall heet hij. Brenda Lee Reader, Watch My Body Talk is dit. van de gelijknamige LP en openingsnummer van die LP uit 1986. Tot 7 uur zit langs de Wem Funk Night en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Met heerlijke muziek tot 9 uur vanavond. En dit is CL Blast. I need your love. Bij de Funky is het bijna vijf voor half zeven. I know you're sad. I know that you're real bad. to be left alone. Cause I want you, need you, let me take you home to a place that's very nice and warm. You can see it in my eyes, true love you can't deny. So please stop trying to hide. I'll treat you right every day and every night I love you from head to toe, girl. time that I see you, I wanna squeeze you. So baby, please open your door. Baby, please try and understand. I want some love and romance. But if I open my door, will you take it and leave? Or come back for more? Philadelphia. En toch is het Motown. 1986, Quinn heet het. En Open Your Door. En dit komt uit 83. Madonna, maxi-single van Burning Up. de maxi-versie daarvan uit de playlist. En dit is Randy Hall. Wat later werk van hem. 1988 schrijven. Hier is Slow Starter. Thank you. You better die for all they tried. got. Don't give up nothing. Dennis Wilson uit de playlist. wilde de maxi-versie van Half No Half Step In. Dadelijk naar het nieuws van 7 uur je Peter Sterburg. En hier is Terry Jensis. Souvenir Shape Dead Body komt in 1982. the I see you standing at the foot of my bed. Moving your body and never missing a beat. And then you start to making eyes at me. My girls start rushing all over the place. And in a real sexy voice, I hear you say, While you're lying there, staring like a fool, get off your buns and help me find shake it down. Move your body round and round. Now you're smoking. Step to step to the beat, girl. I never, never seen such a lovely body. Girl, I like what you do. You send chills through and through through my body. Every time I hear the move, girl, you know just what you do to get me started. Get up, get down, place your feet on the ground and shake that body up, shake that body up, work that body, work that body, work that body. I like to watch you, girl, shake that body, move to the groove. blijven hangen, blijven zitten. Langs hadden we Fun Night, is er volgende week weer. Volgende week zaterdag. Fijn weekend, fijne week. En eh, doe het rustig aan daar, hè, in de sneeuw. Sneeuwpoppen maken en zo. Nou ja, kijk maar. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair.